2 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. We hebben opnieuw een aantal plaatsen in het noorden van Irak veroverd... waaronder een stad waar veel christenen wonen. Inname verliep zonder geweld. Koerdische strijders die het gebied verdedigen... hadden zich strategisch teruggetrokken en de inwoners waren al gevlucht. ISIS heeft sinds het offensief van dit weekend 15 plaatsen... een grote stuwdam en een legerbasis ingenomen. Zo'n 200.000 inwoners van het gebied zijn gevlucht. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden mag langer in Rusland blijven. Volgens een advocaat krijgt hij een verblijfsvergunning van drie jaar. Snowdens tijdelijke asiel verliep afgelopen maand. Snowden lekte vorig jaar geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA aan een journalist van The Guardian. Na het lekken vluchtte Snowden naar Hongkong en daarna naar Moskou, waar hij tijdelijk asiel kreeg. De mobiele eenheid heeft de Scheveningse pier ontruimd. Sinds vanochtend half zeven zaten er zo'n 15 krakers. Die protesteerden tegen plannen om hun kraakband elders in Scheveningen te sluiten. Ze zijn allemaal aangehouden. De politie heeft vanochtend gesprekken gehad met de krakers, maar ze weigerden de pier te verlaten. kort na twaalfen werden tientallen ME-agenten ingezet. De operatie trok veel belangstelling van dagjesmensen aan het strand. Het residentieorkest zegt dat een boekhouder 75.000 euro heeft gestolen. Volgens het orkest blijkt dat uit het jaarverslag. Het orkest heeft aangifte gedaan van diefstal. Het orkest zegt dat de boekhouder al was ontslagen... omdat hij eerder een handtekening onder een werkgeversverklaring had vervalst. Het verdijnen van de 75.000 euro gebeurde in een periode dat het orkest flink moest bezuinigen. Kwam onder meer doordat het kabinet 30% aan subsidies grapte. Twee mannen die zich misdroegen tijdens de bekerfinale Ajax-Pek Zwolle in de Kuip hebben zich aangegeven bij de politie. Ze deden dat een half uur nadat de politie hun foto's op internet had gezet. Het zijn een man van 25 uit Hoofddorp en een 21-jarige man uit Apeldoorn. Vorige week werden ook al foto's van verdachten gepubliceerd. Dan het weer. Als ik het kan vinden. Ja hoor, geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het is vandaag 22 tot 25 graden. Dit, wat... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 richting Europoort staat file bij knooppunt Benelux 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam bij de afrit Rotterdam Centrum 2 door een aanrijding op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht.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 en natuurlijk via het internet op zfm-live. Mijn naam Bart van der Meer. Zonnige dag vandaag, dus we gaan heerlijke zonnige muziek draaien. We beginnen zometeen met eh, Late in the Evening van Paul Simon... En daarna de Love and Spoonful met Do You Believe in Magic. Veel plezier. van van eh, The and Spoonful. Althans, dat was de tweede die we hoorden. Do You Believe in Magic? En eh, die komt uit 1965. Geschreven door John B. Sebastian. En we begonnen met eh, Simon, Paul Simon, met Late in the Evening. En die kwam niet zomaar voorbij. Van de week heb ik naar, zitten kijken naar concert in Central Park. En ik moet eerlijk zeggen, last, <laughs> Late in the Evening was echt de showstopper van dat concert. Het nummer komt trouwens voor op de LP One Trick Pony de vijfde solo-LP alweer van Paul Simon. We gaan even naar Holland Dozier Holland compositie luisteren. Love is like a heatwave, Martha Reeves en de Vandellas. dreaming of love I have to share. van de Marmalade uit 1970, Rainbow, geschreven door de heer Junior Campbell en de heer McAleese. Eh, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden, 7 eh, augustus 1964. Twee nieuwe en twee dames. En die hadden dan ook nog wel iets met elkaar te maken, want ze hadden allebei, allebei een hit met ehm, Anyone Who Had A Heart. Eh, dat was um, Cilla Black natuurlijk, daar beginnen we zo mee. En daarna Dion Warwick. Silla eh, kwam binnen, nieuw op 28, met een eh, nummer geschreven door Lennon en McCartney. It's for you. look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. it's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the Who I quite agree. nobody me. Then I look at you op 28, Cilla Black and It's For You van John Lennon en Paul McCartney. Maar Dion Warwick, drie plaatjes hoger binnengekomen... die deed het qua compositie ook niet minder. Zij uh, had een compositie van Bacharach en David. You'll Never Get To Heaven. Tweede nieuwe in die top 40 van 50 jaar geleden... You'll Never Get to Heaven, Dion Warwick op nummer 25. We zijn even toe aan wat Nederlands uit 1978. Compositie is van Hans Vermeulen. En de band is de Rainbow Train met onder andere Anita Meijer en Diane Marechal. Rainbow Train met Heaven on Earth... Heaven on Earth. En dat was de Rainbow Train uit 1978. We zijn toe aan de tip van Willem. En dat is een compositie van Willie Dixon. Een hit geweest voor Bo Diddley en eh, de Yardbirds hebben het ook opgenomen. Maar wij draaien vandaag de Nederlandse Bintangs-versie. En ik zou zeggen, eh, ramen open, volumeknop volledig op uh, eh, 10. Of hoger als dat kan natuurlijk. En de riemen vast. Bintangs, you can't judge a book by the cover. judge the apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at a bee. You can't judge the daughter by looking at a mother. You can't judge the book by looking at the cover. Oh, can't you say? Oh, you can't judge me like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Oh, come on. Alright. can't judge sugar by looking at a cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. can't just say, oh, you can't judge me. a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Come on. debuutsingeltje. <laughs> Niet helemaal slecht zou ik zeggen. You can judge a book by the cover. De Bintangs. En we gaan door met muziek waarbij je je gewoon lekker voelt. Eh, dat is trouwens het hele programma eigenlijk. Uh, Otis Redding komt langs met een compositie van hemzelf en Steve Cropper van de LP The Great Otis Redding Sings Soul Ballads. Here is Mr. Pitiful. Me Mr. Pitiful. En dat was eh, Otis Redding uit 1965. Twee jaar later kwamen de Kings met een LP, Something Else by the Kings. En daar stond een nummer op, dat is als eh, single uitgebracht. En dat haalde in Engeland in ieder geval niet de eerste plaats. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even luisteren naar Waterloo Sunset. plaats in de hitparade, niet in Engeland. Nee, dat was deze. Leuk liedje hoor, The Tremolo's en Silence is Golden. Maar ik schat de uh, eh, Waterloo Sunset toch eh, significant hoger in. Jawel. Maar eh, het publiek dacht daar even anders over. we gaan naar 1979, de LP Voulez-vous van ABBA. Hier is I Have a Dream. my destination makes it worth the while. believe me. breathless, <sighs> Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's alright to hold me tight. But when you love me, love me right. Oh, shy. This love was meant for you and I wind, rain, sleet or snow. I'm gonna be wherever you go. You have left me <sighs> breathless. Uh. Ja, dacht ik ook. Dit was een eh, compositie van Otis Blackwell, uitgevoerd door Jerry Lee Lewis. Otis heeft het trouwens zelf ook op de plaat gezet, maar dit was de grote hit. Jerry Lee Lewis en Breathless. Vanmorgen hoorde ik iets over 50 jaar en Courhouse en Rolling Stones. Ik heb dat niet meegekregen hoor. Stones en Let's Spend the Night Together. In Amerika mocht dat dan ook weer niet natuurlijk. Daar moest het heten Let's Spend Some Time Together. Natuurlijk. 50 ehm, jaar geleden, gisteren dan, werd het album A Hard Day's Night uitgebracht. Maar 51 jaar geleden, op 7 augustus, toen traden de Beatles op in het Springfield Ballroom in St. Xavier op Jersey. En een van de nummers die ze daar ongetwijfeld hebben gespeeld was deze. From Me To You uit 1963, The Beatles. We gaan naar 1978, een album van Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers. En op dat album zong hij een duet met Barbara Streisand. En dat heette toevallig ook You Don't Bring Me Flowers. Ja, ja, ja, ja. Kan je wel zeggen dat het zo heet, maar dit klinkt anders. Doe het een andere keer. merry-go-round, hearing her laugh, but it's a lonely sound. traveling band, spending that soul, yeah, on the one night and girls are and girl hebben nog een minuutje om eh, even wat op te vullen. Dat doen we met het orkest van Gudrun Yankees. Met Let Kiss. En in plaats van eh, You Don't Bring Me Flowers hoorden we Diamond Girls. Dat duet met Barbara bewaren we gewoon voor een andere keer. Tot zo na het nieuws en de boodschappen.